Een witte agent hield Floyd minutenlang op de grond... door zijn knie in de nek van het slachtoffer te duwen. De man riep meerdere keren dat hij geen lucht meer kreeg... Omstanders riepen de agenten op om van hem af te gaan maar dat deed hij pas minuten later. Vier agenten die betrokken waren bij de arrestatie zijn ontslagen. De burgemeester van Minneapolis wil dat de dader wordt vervolgd. De ontslagboete blijft toch deels bestaan, melden Haagse bronnen aan de NOS. Die boete zou helemaal verdwijnen bij het tweede steunpakket voor werkgevers... die door de coronamaatregelen in problemen zijn gekomen. Maar nu komt het kabinet er na kritiek toch van terug. De ontslagboete blijft bestaan voor bedrijven die meer dan 20 mensen ontslaan... en geen akkoord hebben met de vakbonden. Ook wordt het hele steunpakket verlengd van drie naar vier maanden... waardoor het tot 1 oktober loopt. Van de midden- en kleinbedrijven die recht hadden op een gift van de overheid van 4000 euro... heeft een kwart een aanvraag ingediend en dat geld ook gekregen. Volgens de cijfers van het CBS tot 15 mei heeft vooral de horeca een beroep gedaan op de regeling... die was ingesteld na de coronamaatregelen. De eenmalige gift was bedoeld voor bedrijven die hun deuren moesten sluiten. Op het terrein van een asielzoekerscentrum in de Utrechtse wijk Oog in Al... is aan het begin van de nacht iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee verdachten op heterdaad aangehouden. Of de verdachten en het slachtoffer bewoners van het AZC zijn... kan de politie niet zeggen. Het weer minima vannacht tussen 6 en 10 graden.